Glennis' zoon werd de winkel uitgezet omdat hij stond te vepen in de supermarkt. Daar was het niet mee eens. Er ontstond een vechtpartij waarbij ze zelf ook zou hebben geslagen. In de rechtbank bood Glenners vandaag haar excuses aan. Ik had heel graag met de slachtoffers eh, om de tafel willen zitten. Mhm. Ik snap ook dat ze dat niet wilden. Ik vind het heel jammer. Maar dan had ik misschien op die manier met ze uit willen komen. Mhm. Ehm, en ik wil ook bij deze gewoon mijn excuus aanbieden. Energiebedrijven mogen vanaf morgen pas mensen afsluiten van stroom en gas na drie aanmaningen. Dat staat in een tijdelijke regeling van de minister van Klimaat. Nu mag je al worden afgesloten na één aanmaning. Het kabinet wil met de aanpassing zoveel mogelijk voorkomen... dat mensen door betalingsproblemen in het donker en in de kou zitten. De regeling geldt tot 1 april. Rusland oefent vandaag wat ze moeten doen als ze worden aangevallen met kernraketten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou vertelt hoe die oefening eruit ziet. Er zijn eh, raketten afgevuurd, onder meer vanuit de Barentszee, dus zeg maar ten noorden van Scandinavië. En van een, eh, een lanceerbasis niet zo ver daarvan op land. En die zijn afgevuurd op een uh, oefenterrein helemaal in Kamchat dus de andere kant van Rusland. Die raketten moeten dus kernwapens uit de lucht schieten. Rusland loopt al langere tijd dat het bang is dat Oekraïne met hulp van het Westen kernwapens gaat inzetten. Je kent ze wel, die roodgestreepte paaltjes midden op het fietspad. De Fietsersbond wil ze weg hebben, want die dingen geven niet mee een shirt er tegenaan botst. Daar kan deze vrouw voor meepraten. Het paaltje was er ineens. Het stond midden op het fietspad en het was druk. En ik had het totaal niet gezien. Want het was een enorme klap en ik lag gelijk op mijn rug. Met eh, dat gevolg dat ik eh, negen breuken had in zeven ribben en een klaplong. De paaltjes staan er om te voorkomen dat auto's het fietspad als sluiproute gebruiken of er parkeren. Maar volgens de Fietsersbond zijn de paaltjes gevaarlijker dan die auto's. En dus zijn ze een campagne begonnen. En dan nog het weer. Het is een eh, aardig zonnig dagje. graadje of 18 in Groningen en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate.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 My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight. Me and you gon' get right. on my wrist. When it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther, I can tell you when I'm messing with Kyle, man. The twist on I shot and I be sipping Hennessy. Cause am a R&B, when I smoke a B, you can't pick me, put it on the G.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 Tegen Glennis Grace is 200 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk geëist. Ze wordt verdacht van geweld tegen Jumbo-medewerkers in een vestiging in Amsterdam. Het kabinet heeft bepaald dat energiebedrijven drie aanmaningen moeten sturen... voor ze iemand mogen afsluiten. Zo moet worden voorkomen dat mensen deze winter in de kou komen te zitten. De Duitse regering wil de verkoop en het bezit van maximaal 30 gram cannabis in de toekomst niet meer bestraffen... in een poging om het drugsbeleid te moderniseren. Ook moeten er coffeeshops komen waar wiet verkocht wordt. Het weer droog en veel zon bij 17 tot 20 graden.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 Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me binnen. weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het kon zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach. Nee, dat dat je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten mijn gevoel gaan slaten. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. snows my eyes saw out here with my man Bob Sinclair.